uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de tweede aardbeving in het zuiden van Japan zijn zeker 19 doden en meer dan 700 gewonden gevallen. Ook zouden nog veel mensen vastzitten onder het puin. Er zijn berichten dat zo'n 70 inwoners van een verzorgingshuis vast zijn komen te zitten. Ook zouden zo'n 30 studenten zijn bedolven onder het puin van hun studentenflat. De nieuwe slachtoffers komen bovenop de 10 doden en ruim 1100 gewonden die bij de aardbeving van donderdag vielen. De tweede beving was met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter zwaarder dan de eerste. Een deel van de Tweede Kamer wil af van de wet die het beledigen van een bevriend staatshoofd strafbaar stelt. De VVD kwam gisteren met het plan. Die partij vindt dat het niet zo kan zijn dat buitenlandse leiders met lange tenen via de rechter proberen om onze grondrechten te ondermijnen. De VVD reageert daarmee op de ophef over de Duitse komiek Jan Beumerman. Hij wordt mogelijk vervolgd in Duitsland omdat hij de Turkse president Erdogan belachelijk maakte. Nederland gaat samen met de Europese Unie en zeven andere landen geld geven aan Libanon en Jordanië voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Volgens de Wereldbank krijgen beide landen 125 miljoen euro aan subsidies, 880 miljoen aan gunstige leningen en bijna 450 miljoen aan garanties. Hoeveel Nederland en de andere geldschieters individueel bijdragen is niet bekendgemaakt. Reddingsbrigade Nederland is bezorgd over het voortbestaan van de nationale reddingsvloot. Door geruzie over geld dreigt de voorziening die kan ingrijpen bij overstromingen te verdwijnen. Volgens de reddingsbrigade komt het ministerie van Veiligheid en Justitie er niet uit met de 25 veiligheidsregio's. Die moeten vanaf volgend jaar betalen voor de vloot. Tot nu toe deed het ministerie dat. Als er over een maand geen duidelijkheid is over het geld... zou er een einde komen aan de reddingsvloot. Het weer nog, er vallen meerdere buien en ook overdag blijft het niet droog.